Het moet licht werpen op de aard, omvang en omstandigheden van het misbruik. Ook moet duidelijk worden wie er verantwoordelijk zijn. Het onderzoek moet leiden tot betere hulpverlening aan slachtoffers... en tot maatregelen om misbruik in de toekomst te voorkomen. Deetman draagt een aantal mensen voor om het onderzoek uit te voeren... onder wie psychologen, een oud-rechter, een historicus en een wetenschapsfilosoof. Het onderzoek gaat naar verwachting een jaar duren. Een ontsnapte TBS'er eist van de Van Kliniek in Groningen zijn geld en zijn paspoort terug. De man ging er vorig jaar vandoor tijdens begeleid verlof en vluchtte naar Turkije. Hij zegt dat hij het geld, 2500 euro, nodig heeft om in Turkije een nieuw bestaan op te bouwen. Volgens zijn advocaat heeft de man recht op het geld en het paspoort. Dat hij zich aan zijn begeleiding heeft onttrokken is niet strafbaar. De man zat sinds 2005 in de Van Mestig kliniek vanwege een gewapende overval. Er loopt een internationaal arrestatiebevel, maar Turkije levert geen onderdanen uit aan Nederland. Een grote meerderheid in de Tweede Kamer is bereid steun te geven aan Griekenland. Nederland is gevraagd bijna 5 miljard bij te dragen aan een noodpakket van in totaal 110 miljard euro. De PVV en Rita Verdonk zijn tegen de steun en de SP wil alleen instemmen met het voorstel als Nederlandse banken meebetalen. Minister De Jager zegt dat de uitkomst van het debat van belang is voor heel Europa en daarmee voor de hele wereld. Er wordt meegekeken of Nederland deze stap zet, zei hij. Overigens is de instemming nodig van alle parlementen van de eurolanden. Het weer bewolkt met regen of motregen. Alleen in Zeeland is het droog. Temperatuur 9 tot 10 graden. Morgen veel bewolking met kans op een bui. Temperatuur dan tussen 11 en 14 graden. Het blijft voorlopig wisselvallig. Dit was de...